Kallas geldt als pro-Europees en is een uitgesproken pleitbezorger van steun voor Oekraïne. Om een regering te vormen zal ze een coalitie moeten sluiten. Daar zullen de rechtspopulisten waarschijnlijk niet in komen. Zij vinden dat Callas de positie van Estland militair ondermijnt... door wapens aan Oekraïne te geven. Ook willen ze dat Estland de opvang van Oekraïnse vluchtelingen beperkt. De stationschef, die is opgepakt na treindrama in Griekenland, blijft langer vastzitten. De man van 59 was verantwoordelijk voor de seinen op het station van Larissa. Hij nam eerder al een deel van de schuld op zich. Volgens zijn advocaat is hij er kapot van. Bij de ramp in de nacht van dinsdag op woensdag botste een passagierstrein op een goederentrein. Daarbij kwamen 57 mensen om het leven. De stationschef kan een levenslange gevangenisstraf krijgen. In Athene protesteerden gisteren opnieuw duizenden mensen bij het parlementsgebouw. Volgens vakbonden was het ongeluk onvermijdelijk vanwege een jarenlang gebrek aan onderhoud. Chocolademerk Toblerone haalt de iconische top van de Matterhorn van de verpakking. Omdat een deel van de productie wordt verplaatst naar Slowakije... mogen er op de chocoladereep geen Zwitserse symbolen meer staan. Alleen melkproducten die volledig in Zwitserland worden gemaakt... mogen de nationale symbolen gebruiken. Het Amerikaanse moederbedrijf zegt dat het de productie moet verplaatsen... vanwege de groeiende vraag naar de Toblerone-repen concern moet nu ook het onderschrift of Switzerland weghalen. Het weer vanuit het noorden enkele buien. Vooral in het noordoosten valt ook hagel of natte sneeuw. Tussen de buien door ligt de temperatuur rond het vriespunt.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 try to build a paper plane, but my head told me no. My parents sat me down and they tried to explain that I had some time to grow. But I stayed up all night until I got a ride, and in the morning I screamed, Hey, look, I made it. When I was young, I tried to build a paper plane, but my head told me no. But I knew I was special. Cause we made it represents a gun, but I represent the peace that means peace of mind.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 is my command. I submit to your demand. 6.9 ZFN room left to find. Doesn't even matter anyway. Focusing on coping with the pain. Ever. Only getting older by the day. Ever. Only getting older. Doesn't even matter anyway. Focusing on coping with the pain.